Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam... is gisteravond de ME ingezet. Ook zijn er twee mannen aangehouden. Dat meldt de politie aan persbureau ANP. De zoektocht naar nog twee vermiste personen en de sloopwerkzaamheden... werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten... en ook onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de twee vermisten. De sloop van het pand gaat ook vandaag door. Gisteren werd al een lichaam onder het puin vandaan gehaald. Vier op de vijf liquidaties hebben met cocaïne te maken. Dat blijkt uit een onderzoek door het onafhankelijke onderzoeksprogramma van de politieacademie. Daaruit blijkt dat het altijd gaat om mannen. Ze zijn met gemiddeld 27 strafbare feiten al bekend bij de politie. Ook hebben ze vaak een niet-Europese achtergrond. Plegers hebben het vaker gemunt op iemand uit de eigen criminele organisatie... dan uit een rivaliserende groep. Burgemeesters sluiten regelmatig ten onrechte huizen waar drugs zijn gevonden. De rechter floot hen terug in vele tientallen zaken. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS. Uit het onderzoek blijkt ook dat burgemeesters niet altijd goed eh, genoeg kijken naar de gevolgen voor bewoners. Terwijl de impact van een woningsluiting groot is... omdat mensen soms met het hele gezin op straat komen te staan. Ook blijkt dat burgemeesters niet altijd goed motiveren... waarom ze een pand gesloten willen hebben. Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft een baan. Dat meldt statistiekbureau CBS. Eind 2022 ging het nog om 44 procent. De Oekraïners werken met name als uitzendkracht of als oproepkracht, vaak ook met een tijdelijk contract. Het weer. Alleen in Zuid-Limburg regent het nog. In de rest van het land is het droog.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 Vier op de vijf liquidaties hebben met cocaïne te maken. Dat blijkt uit een onderzoek door het onafhankelijke onderzoeksprogramma... van de politieacademie. Burgemeesters sluiten regelmatig ten onrechte huizen... waar drugs zijn gevonden... De rechter floot hen terug in vele tientallen zaken.